Ember Brandsen met het NOS Journaal. Bij een partijcongres van de AFD in Hannover heeft de Duitse politie betogers verdreven die toegangswegen blokkeerden. De politie zette waterkanonnen in en een aantal demonstranten werd door de politie weggedragen. De leden van de AFD zijn vandaag in Hannover bijeen, onder meer om een nieuwe leiding te kiezen. De rechtspopulistische partij komt geregeld in het nieuws met kritische standpunten over de islam en immigratie iPhone-gebruikers in de hele wereld hebben last van een fout in het besturingssysteem. Het beginscherm wordt steeds opnieuw geladen en dan is de smartphone even onbruikbaar. Het probleem wordt sinds vannacht veroorzaakt door een datumbug. Apple heeft inmiddels een software-update de deur uitgedaan. Een brand aan de rand van de historische binnenstad van Zwolle veroorzaakt veel overlast. Elf appartementen en een winkelcentrum zijn ontruimd. En vanwege de rook is in de wijde omgeving een NL-alert verstuurd. Het vuur brak rond half acht vanochtend uit in een pand aan de Diezerkade. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand in Zwolle is niet bekend. Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben ten zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus een Iraanse basis in aanbouw aangevallen. Het Syrische luchtafweergeschut heeft de aanval beantwoord, meldt de Syrische staatstelevisie. Het is onduidelijk hoe groot de schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. Volgens het Syrische Observatorium voor de Rechten van de Mens in Londen zijn tot in Damascus zware explosies gehoord. Ook viel in delen van de stad de elektriciteit uit. Israël heeft het incident niet bevestigd. Het weer dichte mist in een groot deel van het land... bij temperaturen rond of onder nul. Lokaal kan het glad zijn. Later vandaag loopt de temperatuur iets op... en gaat het vanuit het noordwesten regenen. Vanavond in het oosten en zuidoosten kans op sneeuw of natte sneeuw. Morgen opnieuw grijs, dan ook met regen. Het wordt dan een stuk zachter, 4 tot 9 graden. Dit was het NOS Journal.